Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. 4000 mensen op de been. De politie houdt het op 5000 en was massaal aanwezig. Rusland ontkent zich te bemoeien met de strijd tussen de regering in Kiev en pro-Russische rebellen. Maar volgens Oekraïne en het Westen geeft Rusland militaire steun. Een man van 24 die meedeed aan de Dam tot Damloop is kort na de finish onwel geworden en overleden. Volgens een woordvoerder van de organisatie raakte de man bevangen door de hitte, maar of hij daardoor is overleden is niet duidelijk. Hij liep in Amsterdam mee in een bedrijfsteam. In Nijmegen zijn enkele hoogbejaarde Amerikaanse veteranen in rubberbootjes de Waal overgestoken. Dat deden ze 70 jaar geleden ook, tijdens operatie Market Garden. Op de herdenking kwamen vanmiddag zoveel mensen af dat de politie opriep om niet naar de Waalbrug te komen. Met de operatie Market Garden wilden de geallieerden de grote rivieren oversteken om Noord-Nederland te bevrijden. De operatie mislukte. De premier van Jemen is opgestapt na zware gevechten in de hoofdstad Sanaa tussen het leger en Sjiïtische rebellen. Daarbij zouden de rebellen regeringsgebouwen, ministeries en de nationale tv-zender hebben ingenomen. Er worden veel doden gemeld, Honderden mensen zijn gevlucht. Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip maakte Ricardo van Rijn na vijf minuten het enige doelpunt. PSV won met 4-0 van Cambuur. Ook bij Twente Heracles werd vaak gescoord. Twente won met 4-1. AZ won in Alkmaar met 1-0 van Pek Zwolle. Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven. De Britse coureur van Mercedes heeft de leiding in het WK-klassement daardoor overgenomen van zijn teamgenoot Nico Rosberg. Die moest na 14 rondes opgeven vanwege autopech. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en overwegend droog. Morgen eerst bewolkt, later op de dag meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Hoevelaken en Inbrugge 6 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht daar is een ongeluk gebeurd bij Vinkenveen. Er zijn twee rijstroken dicht, de file daarachter is 2 kilometer. A4 Antwerpen-Bergen op Zoom tussen Hogerheide en Bergen op Zoom-Zuid 3 kilometer. En op de A13 Den Haag-Rotterdam bij de afrit Berkel en Roderijs ook 3 kilometer. Dan nog eentje op de A20 Gouda-hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 4 4 kilometer door een ongeluk.